Uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. De grootst kent Douma te hebben opgegeven. Staatsmedia meldden gisteren dat de groep was begonnen met de aftocht uit de stad in Oost-Ghouta. Douma ten oosten van Damascus is de laatste stad die nog in handen is van de rebellen. De stad lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur. Er zijn tientallen, zo niet honderden gewonden die medische hulp nodig hebben. Hulporganisaties mochten de afgelopen tijd Douma niet in. In Zuid-Afrika is anti-apartheidsactiviste Winnie Mandela overleden. Ze was jarenlang getrouwd met Nelson Mandela, het boegbeeld van de strijd tegen apartheid. Toen Nelson in 1964 werd veroordeeld tot levenslang... zette Winnie de strijd buiten de gevangenis voort. In 1991 liep het imago van Winnie Mandela een flinke deuk op... toen de 14-jarige jonge Stompie werd ontvoerd en vermoord... door een lijfwacht van Mandela. Zij zou daar opdracht voor hebben gegeven. Mandela kreeg twee jaar celstraf voor haar rol in de zaak. Winnie Mandela was al een tijdje ziek, ze was 81 jaar. In Egypte zijn de verkiezingen met grote overmacht gewonnen door zittend president Sisi. Hij kreeg volgens de kiescommissie ongeveer 97 van de stemmen, net zoveel als vier jaar geleden. Dat Sisi weer zou winnen stond wel vast omdat alle serieuze uitdagers waren afgehaakt. De enige tegenkandidaat kreeg 3 van de stemmen bezoekers van de Efteling hebben 20 minuten vastgezeten in een achtbaan. Dat gebeurde vanmiddag in de Baron. De karretjes van de attractie kwamen op het hoogste punt vast te zitten... vlak voordat de achtbaan de vrije val naar beneden maakt. Hulpverleners wisten de inzitten na 20 minuten te bevrijden. Niemand raakte gewond. Het weer bewolkt en regenachtig bij een graad of 12. Ook vanavond en vannacht buien. Het koelt af naar zo'n 9 graden. Morgen eerst droog, later opnieuw buien, mogelijk met onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate.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 Two hearts collide. I should have held on tight. Can't get her off my mind. Neon Smoke is het nieuwe album van Gord Benford. De titelsong hoorde je zojuist en die is op single verschenen. Wat de Sleep at the Wheel in de States is, is de Western Swing Authority in Canada. Hun meest recente song, Extraordinary, zingen ze samen met Jason McCoy. De Stampeders zullen de charts niet meer halen, maar Song on the Radio blijft waard om gedraaid te worden. My mother always told me I was special. <laughs> That's so sweet. That I'd be head and shoulders above the crowd. You can't understand the stress of always being best and living with a mind so well endowed. They keep telling me I'm special, according to the dictionary. Well, I'm a textbook intellectual, a highfalutin thinker. That's me, me. unparalleled academically. But I wanna be normal, just like that setting on the dryer. Yeah, be normal. Need an answer? Just inquire. Well, my head's so full of brains. It's called familial macrocephaly. Well, it's in the name. I'm not to blame for extraordinary me. Well, I give you my left brain to have one thought that's plain and simple. One where every little detail doesn't have to be a symbol of the meaning of life. Woe is me. Well, my effervescent personality just wants to be known positively pedestrian. I'll just be normal. Be so much brighter than the rest of them. It's difficult to be so great. There's no need to pontificate. Well, I'm all that and a piece of cake. Extraordinary me. It isn't always fun to be the chosen one. But technically speaking, you're not fit to be critiquing me, cause you're not. can't even bend over to pick something up. All you hear is. I wanna be normal, just like they say on the drive. Just be normal, but my IQ's so much higher. Well, it's difficult to be so great. There's no need to pontificate. Well, I'm clever and distinguished. Some say quite the cunning linguist. It's just the way I gotta be. Extraordinary.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 Mr. Honky Tonk is geproduceerd door Dean Miller, de zoon van Roger. Dit product is het meest verfijnde, gepolijste en professionele album van Dallas Moore tot nu toe. Je kunt hem scharen onder het outlaw-genre, met de titelsong als mooiste track op dit album. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Here comes Mr. Honky Tonk, he's two-step he sure can cut a rug. He's got a whiskey chaser and she's chasing him around. Tonight it looks like Mr. Honky Tonk ain't slowing down. Here comes Mr. Honky Tonk, he's all wound up tonight. He'll drink, dance, shoot some pool, probably start a fight. Om With All Its Thorns van Lorita Benitez en de Hardake te kunnen waarderen moet je een liefhebber van echte country zijn. En meer, in het bijzonder eigenlijk, een liefhebber van de zogenaamde Bakersfield Sound. Traditionele country, met elektrische gitaren en een flinke dosis pedal steel. Country waar de whisky en de hartepijn van druipt. Daar lust Laura Benitez wel pap van.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 Omdat haar vader geregeld een andere baan had, groeide ze op in verschillende plaatsen. Ze kreeg saxofoonles vanaf haar zesde en besloot dat ze liever wilde zingen op haar achtste. Toen countryzanger Mel Tillis haar hoorde zingen, was hij onder de indruk en liet hij haar optreden in zijn shows. Sinds de jonge jaren in haar zangcarrière wordt ze geroemd vanwege haar rijpe stem. Haar eerste plaat, Delta Down, 1972, op haar 13e bereikte de zesde plaats in de country charts. Delta Down, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? And did I hear you say... He was meeting you here today to take you to his mansion in the sky. She's 41 and her daddy still calls her baby. And all the folks round Brownsville say she's crazy. Cause she walks down scared me. In her younger days, they called her Del. it be a faded rose from days gone by? And did I hear you say he was meeting you here today? To take you to his mansion in the sky. Delta Dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? was meeting you here today to take you to his mansion in the sky. Wade Bowen noemt zijn nieuwe album Solid Ground met daarop So Long Sixth Street zijn Texas-album. Omdat aan het project is meegewerkt door mede-Texanen Miranda Lambert, Jack Ingram en John Randall. Sea of Heartbreak is geschreven door Paul Hampton en Hal David en opgenomen door Don Gibson in 1961. De song bereikte de tweede positie in de country charts. Nadien is de song door tal van andere acts gecoverd, waaronder Johnny Cash, Poco, Everly Brothers en als duet door Roseanne Cash en Bruce Springsteen. In het tweede uur kan er weer een nieuwe versie aan toegevoegd worden. De original van deze week. of a heartbreak, lost love, loneliness, memories of your caress, so divine. I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of heartbreak. the heart. Just Wanna Be Happy. Susan Lilly is meer dan een songwriter. Meer dan een meisje met een gitaar. Ze is een allround entertainer met een achtergrond in theater en comedy. Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Met The Long Road is onlangs Hilde Vos eerste EP verschenen. Daarop is ook Standing at the Station terug te vinden. Koster tracht in de huid van Gene Clark te kruipen en zingt zijn Fair and Tender Ladies. Ilse de Lange laat de Common Linnets even voor wat ze zijn en gaat weer op de solotour. Oké okay, heet haar eerste resultaat en is onlangs op single verschenen. Heeft jammer genoeg weinig of niets met country te maken. right and he was a handsome gambler. He had a chain. stay upbeat. you wanna be. Let me be your safety when the fall is dark and deep. I've been where you've been. Lean on me, my friend. You can let the pieces of your heart start crumbling. It's okay with me. okay with me was het blokje country uit eigen land. De muziek van Dallas Moore laat zich herkennen door een recht toe, aanpak. Het is een soort levensstijl met krukken in de kapsalons en houten dansvloer in de bars. Outlaw music optima forma. Home is where the highway is. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. sweet perfume of desert rain. A few more hours and I'll make California. Walk the streets of Bakersfield again. Kentucky seems so far away this evening. I go back with each shot of Jim Beam. Tonight I'll probably go to sleep in Texas. That's where I go when I drift off to dream. it with my friends, they're on the line. Montana skies. They say the take me home. Een instrumentaaltje tot besluit van dit eerste uur. Red Rose en de Roadrunners nemen ons mee naar San Angelo. Zometeen nog een uur country. Crossroads, Kees Dehan. shave in a barber store that I passed along the way. Oh, well, that barber, he was a small man, and his personality, it was great. Almost memorable thing about him was you'd forget his face next day you're around. He said himself, I'm a small town man Ain't nothing special about me. Oh, I never done nothing with my life. Well, I just had to agree. He said, I will live Clay County all my life. He said with a kind of sigh, Oh, I was born and bred in this two bed shack, and this is where I'll die. everybody have a story. This is the Barbies. I'm a nobody man from a nowhere town, lead a nothing kind of life. I got three second-hand kids and a second-hand car and a plain kind of second-hand wife. Oh well, we once broke up, Jolene and me. We was worse off living apart cut out beer and cigarettes now since they put this valve in my heart. I watch the weather on the TV and I read about sport and crime. I watch life walking past my door, but nobody watches mine. And now the life of a man should grow like a tree, and so I've often been told. Also, I watch my face in the mirror, but all I grow is old. But though my life don't amount to much, I'll be happy when I die.